En dat de staking voorbij is wil nog niet zeggen dat de problemen voorbij zijn, zegt reizigersvereniging Rover. Voor iedereen die denkt van nou de 9 uur staking voorbij, ik ga meteen weer uh, ik ren naar het station. Check even uh, of het echt zo is. Er hoeft uh, ook maar iets aan pech te zitten omdat er nog ergens iets kapot is of net niet werkt. En voor je het weet eh, eh, zijn we enkele uren eh, verder. Ja, de NS verwacht dat het nog tot vanmiddag duurt voordat alles weer volgens schema rijdt. De sport- en cultuursector zijn blij dat de btw-verhoging niet doorgaat. Maar hotels en vakantieparken moeten er wel aan geloven. Zij moeten straks 21% extra afdragen voor een overnachting. De branchevereniging denkt dat toeristen dan vaker over de grens op vakantie zullen gaan. Een heel groot deel van de sector zijn gewoon vakantieparken, eh, kampeerbedrijven en groepsaccommodaties. Dat zijn er ongeveer 5000 bij elkaar in Nederland. En eh, een heel groot deel daarvan ligt in het eh, landelijk gebied. Dus het is heel makkelijk om even de grens over te steken... omdat het daar veel goedkoper is in, eh, in Duitsland en België. Als toeristen wegblijven verdient de overheid ook niets aan die hogere btw, zegt de vakantiesector. En het wordt een spannend nachtje Netflix kijken. A YouTube star and a 58-year-old legend will meet in a clash impossible to look away from. What round you gonna knock out Jake Paul in? soon as he get hit. They call him Iron Mike Tyson, but I'm Titanium Jake Paul. I think you're suicidal, that's what I think. Ja, vannacht gaat influencer Jake Paul live boksen tegen Mike Tyson, de oude wereldkampioen. Jake Paul is 27 en Tyson is inmiddels 58 jaar oud. Maar hij is nog altijd steengoed, zegt een andere oud-wereldkampioen, Don Diego Poeder. Daarom vindt hij het knap dat Jake Paul het aandurft. Hij heeft één keer tegen een echte bokser gestaan, heeft hij verloren. En toch gaat hij door en nu gaat hij Mike Tyson aannemen. Ik begrijp het, 58, maar alsnog gevaarlijk. Ja, eh, dat is gewoon fantastisch. Ja, als je het wil zien moet je wel opblijven. Het begint vannacht om 2 uur Nederlandse tijd.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 Oh, yeah. All I do each night is think. Oh, yeah. Of all the times I close the doors and keep my love within. The door. If you can't forgive the past, I understand that. Can't understand why I did this to you.